9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Belgen mogen vanaf morgen weer de grens over om familieleden te bezoeken. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Het gaat alleen om landen die aan België grenzen. Sinds het begin van de coronamaatregelen op 20 maart... mochten Belgen alleen de grens over als dat strikt noodzakelijk was. Een familiebezoek hoorde daar niet bij. Bij de grens moet kunnen worden aangetoond dat iemand daadwerkelijk naar familie gaat... Vrienden in een buurland bezoeken blijft verboden. De agent die in de Amerikaanse stad Minneapolis een zwarte man doodde bij een arrestatie is opgepakt. Dat melden de autoriteiten van de staat Minnesota. Hij wordt aangeklaagd voor doodslag en dood door schuld. George Floyd kwam maandag om het leven nadat de witte agent hem minutenlang op de grond had gehouden door een knie in zijn nek te duwen. Sindsdien zijn er protesten en rellen in de stad. Daarbij werd onder meer een politiebureau van Minneapolis bestormd en in brand gestoken. De agent van 44 was al ontslagen. De veiligheidsregio's nemen vooralsnog geen specifieke maatregelen om drukte tijdens het Pinksterweekend te voorkomen. Wel zeggen ze de situatie goed in de gaten te houden en in te grijpen als het ergens te druk wordt. Zo kunnen bijvoorbeeld toegangswegen richting het strand gesloten worden. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft in Duitse media mensen opgeroepen niet te komen. Het wordt een zonnig Pinksterweekend en daarnaast worden vanaf tweede Pinksterdag de coronamaatregelen deels versoepeld. Het Rode Kruis gaat samen met alarmcentrale SOS International de GGD'en helpen bij het bron- en contactonderzoek, meldt de koepelorganisatie van de GGD'en. Vanaf maandag kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. In geval van besmetting start de GGD een bron- en contactonderzoek. Als blijkt dat meer mensen nodig zijn om dit arbeidsintensieve werk, arbeidsintensieve werk te doen... kunnen straks mensen van het Rode Kruis en de alarmcentrale worden ingeschakeld. Het weer vanavond blijft het op de meeste plaatsen nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 24. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files aan de westkant van Amsterdam op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring een kwartier vertraging.